Het schilderij is niet beschadigd geraakt, zegt het Mauritshuis, want er zit namelijk glas voor. Verslaggever Roel Bolsius is in Den Haag. Nou, inmiddels is de rust bij het Mauritshuis weer weergekeerd. Er komen wat bezoekers naar buiten die het niet zelf hebben zien gebeuren, maar de consternatie wel wel hebben meegekregen. Bijvoorbeeld dat de zaal dicht is waar het schilderij hing. Maar ik sprak ook een Koreaans gezelschap, een toeristengezelschap... dat net de zaal betrad toen de actie plaatsvond. Dus ze hebben niet gezien wat er gebeurde... maar wel gezien dat er wat eh, stond te gebeuren of dat er net iets gebeurd was. Ze zijn helemaal uit Zuid-Korea gekomen, hebben het schilderij niet kunnen zien. Dat vinden ze wel jammer, maar ze zijn wel blij dat het schilderij nog helemaal heel is... want het zat achter glas. En als alternatief hebben ze nu allemaal een ansichtkaart van het meisje met de pauwen gekocht. Drie mensen zijn opgepakt. Landen doen nog steeds te weinig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De VN heeft gekeken naar de klimaatplannen van regeringen wereldwijd... en die vergeleken met het klimaatakkoord van Parijs. Als landen niet meer gaan doen, gaat de aarde in korte tijd alsnog met 2,5 graden of meer opwarmen... terwijl in het akkoord maximaal 2 graden was afgesproken. En het paleis op de Dam wordt alweer een hele tijd in de stijgers gezet. Het dak wordt gerestaureerd en dat is niet een kwestie van alleen de pannen vervangen. Maar ook eh, de beelden moeten gerestaureerd worden. De grote beelden die iedereen wel ziet, kent. En de hoekbekroningen, zoals wij dat noemen. Die bekroningen, en dat bedoel ik niet alleen de kroon... maar ook die adelaars die eronder staan... die op de hoekpaviljoens van het gebouw staan. Ook die moeten we restaureren. Een behoorlijke klus dus. Die is pas als het even meezit in 2026 klaar. Het weer, er trekken nog wat buien over, maar vooral zonnig en tussen de 23 en 20 graden. Morgen nog wat warmer dan vandaag, in Limburg zelfs 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 10 files. De files met 10 minuten of meer vertraging staan daar op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Burgerveen.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 Staatssecretaris Oesloe van Media en Cultuur zegt dat het aanvallen van kunstwerken... niet de juiste manier is om op te komen voor het klimaat. Activisten probeerden zich vanmiddag in het Mauritshuis in Den Haag vast te plakken... aan het schilderij Het meisje met de parel van Vermeer. Het werk raakte niet beschadigd door de actie, zegt het museum. Een man van 31 uit Arnhem is overleden nadat hij gisteren was geraakt door een politiekogel. Dat gebeurde nadat hij werd betrapt op een inbraak in een auto en zich verzette, zo zegt de politie. Nederlandse vissers hebben een Brit gered die vast zat op een boei in het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. De man zei dat hij met zijn kajak was omgeslagen en zich dagen in leven hield door mosselen van de boeien te schrapen en zeewier en krabben te eten.